iedereen vaak terug aan die dagen met jou. Een hart doet nog pijn, maar kon ik maar bij jou zijn. Je ging van me heen en liet mij zo alleen. Denk vaak terug aan die dagen. Ik leerde je kennen, maar ik ging je verwennen. Oh Rosalie, je ging met me spelen, dat deed je met velen, dat wist ik niet. Had ik maar geweten dat jij zou vergeten, oh Rosalie. Die dagen met jou, die vergeet ik toch niet. Ik denk vaak terug aan die dagen met jou. Mijn hart doet nog pijn, ach kon ik maar bij aan die dagen met jou. Maar steeds in mijn dromen zie ik jou tot me komen, oh Rosalie. Ik telde de nachten dat ik op je wachtte, dat wist je niet. Je mag het wel weten, kan jou niet vergeten, oh Rosalie. dagen met jou, die vergeet ik toch niet. Ik denk vaak terug aan die dagen met jou. Mijn hart doet nog pijn, ach kon ik maar bij jou zijn. Je ging van me heen en liet mij zo alleen. Denk vaak terug aan die dagen.